Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bondskanselier Merkel zegt dat er had gekund, maar dat ze haar doel heeft bereikt. We zijn de grootste en we gaan een regering vormen, zei ze tegen haar aanhangers. De CDU-CSU van Merkel komt uit op ongeveer 33 procent, een verlies van 9 procentpunten. Het is de slechtste uitslag voor haar partij sinds 1949. De SPD van Martin Schulz, die een half jaar geleden nog een serieuze uitdager voor Merkel leek, blijft steken op ruim 20 procent, een verlies van 5 procentpunten. Schulz sprak van een bittere en dramatische dag voor de sociaaldemocratie. De SPD gaat in de oppositie, wat betekent dat Merkel twee coalitiepartners nodig heeft. De rechtspopulistische AFD is de derde partij van Duitsland geworden met zo'n 13% van de stemmen. De AFD maakt daarmee haar debuut in de Bondsdag. Die telt straks meer fracties dan ooit, want ook de liberale FDP, de Groenen en die Linke haalden de kiesdrempel. Een man heeft het vuur geopend in een kerk in de Amerikaanse staat Tennessee. De politie van Nashville zegt dat er zeker zeven mensen gewond zijn geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze daaraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De dader is door de politie neergeschoten. Hij is aangehouden. Over zijn motief kan de politie nog niets zeggen. De gezamenlijke oppositie komt met een alternatief plan voor het eigen risico in de zorg. De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet willen voorkomen dat het eigen risico volgend jaar stijgt. Maar daardoor zou de zorgpremie ongeveer een tientje per maand hoger worden. Volgens GroenLinks kan zo'n premiestijging worden voorkomen door een eenmalige verhoging van de rijksbijdrage aan de verzekeraars. Tijdens een Kamerdebat morgenavond zal GroenLinks dat namens de volledige toekomstige oppositie voorstellen.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 Um, we gaan beginnen met een nieuw album van het label GAP Music. GAP Music, GAP Music. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar het doet er ook niet toe. In ieder geval, het is een uh, van eh, verschillende artiesten. De aftrappen heeft, even kijken, St Stuart Jones. Het, album, uh, het album heet eh, Forever Dreams. En van dit label kunnen we altijd hele, ja zeg maar het specifieke New Age muziek verwachten. Tenminste, specifiek wat de mensen er, ervan verwachten.